Michel Koenen met het NOS-journaal. BMW roept in Nederland ruim 6700 dieselauto's terug vanwege brandgevaar. Er is een probleem met het systeem dat ervoor zorgt dat uitlaatgassen terug de motor ingaan... om de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen. In de afgelopen twee jaar vlogen daardoor vier Nederlandse BMW's in brand. BMW benadrukt dat in de meeste gevallen het alleen maar een defect aan de motor veroorzaakt. In heel Europa worden in totaal honderdduizenden BMW's teruggeroepen naar de garage. De politie heeft twee verdachten aangehouden die betrokken zouden zijn bij de liquidatie van een crimineel uit Delft. Karel Pronk werd gisteren bij een koffiehuis doodgeschoten door een man op een motor. De twee verdachten werden kort na de moord opgepakt, melden bronnen aan Omroep West. De Britse premier May en de top van de conservatieve partij eisen dat oud-minister Boris Johnson zijn excuses aanbiedt. In een krantenkolom sprak Johnson zich uit tegen gezichtsbedekkende kleding als burka's en niqabs. Volgens hem is het volkomen belachelijk dat mensen over straat gaan verkleed als brievenbus of bankrover. Volgens premier May is dat beledigend en moeten we voorzichtig zijn met wat we zeggen. Johnson stapte vorige maand op als minister van Buitenlandse Zaken... omdat hij het niet eens is met de volgens hem milde brexitkoers van premier May. En twee keer Europees goud voor Nederland vanochtend. Zwemster Sharon van Rouwendaal was de snelste op de 5 kilometer open water in Glasgow. En wielrenner Ellen van Dijk is voor de derde keer op rij Europees kampioen tijdrijder geworden, ook in Glasgow. Het zilver was voor Anna van der Breggen. Het weer nog, bewolking, vooral in het westen zon en mogelijk nog een bui.